afkomst in Syrië zitten. De twee jongens maken deel uit van een groep van... Net sluit een groot aantal gevangenissen, waaronder de Belmerbaas in Amsterdam... en de gevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem. Staatssecretaris Steven maakte bekend dat de reorganisatie in het gevangeniswezen... gevolgen heeft voor 3700 medewerkers. Justitie probeert hen zoveel mogelijk aan een andere baan te helpen. De vakbonden Abfacabo, FNV en CNV Publieke Zaak willen dat er snel een sociaal plan komt... en dat medewerkers die hun baan verliezen begeleid worden naar ander werk. Voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep wacht nog steeds de voorstellen uit Cyprus af voor een reddingsplan voor de financiële sector. Na afloop van de ministerraad herhaalde hij dat de Eurogroep Cyprus wil helpen, maar dat het initiatief nu bij de Cyprioten ligt en dat ook zij een bijdrage moeten leveren. De Belgische kindermoordenaar Kim de Gelder is schuldig en toerekeningsvatbaar. Tot die conclusie is de jury gekomen. Welke straf de Gelder krijgt wordt later bekend. Waarschijnlijk moet hij levenslang de gevangenis in. De Gelder richt in 2009 een bloedbad aan in een kinderdagverblijf in Dendermonde. Vanaf volgend jaar hoeven ouderen met een rijbewijs zich pas vanaf hun 75ste te laten keuren. Het kabinet wil daarvoor de wet reglement rijbewijzen aanpassen. Nu moeten automobilisten zich vanaf hun 70ste elke vijf jaar laten keuren. 1 à 2 procent wordt afgekeurd. Het weer, er waart een schrale oostenwind die het voor het gevoel een stuk kouder maakt. Morgen veel bewolking en in het zuiden wat sneeuw. Het wordt dan tussen de min 1 en plus 2 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar nog zo'n 80 kilometer file. De avondspits was een stuk minder druk dan gebruikelijk. Wel veel vertraging bij Amsterdam. Dat had te maken met een aanrijding op de A10. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Dan begin ik met die A10, de, ring van Amsterdam Noord richting Amersfoort. Die is nog dicht bij knopend Watergaasmeer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Eerder vanmiddag was er een aanrijding met meerdere auto's. Tussen Afrit Vonendam en knopend Watergaasmeer staat 6 kilometer. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden via de A10 West en de Ring Zuid. Maar daar begint het nu ook vast te lopen. Tussen Oud-Zuid en Knopend Watergaasmeer staat 6 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer. Dat is een aanrijding. De linker reishok is voorlopig nog een tijdje dicht. Op de A16 op de parallelbaan staat nog eens 4 kilometer bij Terbrechtseplein. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Knopend Ketelplein en Knopend Terbrechtseplein ook 6 kilometer.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 who you really are. You can get a big house and a faster car. You can run away, boy, but you won't go far. de Suffering Light Café van uh, en Keen, de band. Niet te verwarren met Keen natuurlijk, onze eigen Nederlandse topband. Uit Rotterdam. Dan is het nu tijd. Voor de contest, de titanenstrijd, Titanenstrijd titanenstrijders. We gaan, uh, ja, we hebben dit... dit hebben we... Nou van Titanium draaien. Titanium. Goeie! <laughs> maar goed, ehm, in ieder geval, we hebben zometeen... Uh, de DJ, eigenlijk hebben we nu de DJ-contest tussen Mike en mij. Eh, ik heb Mike uitgedaagd dat ik hem eh, vandaag wel even zou gaan verslaan. Hey Succes. We gaan eh, dus gewoon nummers mixen. Eerst is Mike aan de beurt. Die gaat eigenlijk zo, ja, zo een beetje nu beginnen, denk ik. Top, je eerst even een leuk nummer zoeken. Ja, maar je hebt niet alle tijd, hè? Nee, dat weet ik. Jij je hebt nog precies, nou, wat zou doen? 10 seconden. Je een seconden? Ja. Oh, gaat makkelijk lukken. Dan moet ik heel eventjes iets doen, voordat je allemaal rare dingen hoort, natuurlijk. Even uh, een ander programma uitzetten, dan anders ja. loopt het allemaal door elkaar. Dus Mike.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 You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí, and let it rain over me. My body don't lie. Calais en un majority, tú sabes. Next step, la Casa Blanca. No hay carro, no vamos a embalsar. Mommy, you know the drill.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 Dus, ik kan, aardig ben weer. Ik kan echt niet tegen dat mensen. Ja, maar kom op. Dat noem je toch geen muziek, dit? Ja, de hoofd ligt gewoon, hè? Zeg jij. Nee, geitje. <laughs> grapje, grapje, grapje. je. Eh, we zullen maar niet over jou gaan beginnen? Nou, mensen kunnen mij gewoon zien, hoor. Als ze denken van, oh, wie is die Spanjaard toch? Dan moet ik het teleurstellen, ik kom uit Egypte. maar goed. <laughs> Laat ik maar beginnen. Oké, wacht. We hebben een jury. De juryvoorzitter zit achter mij. Um, juryvoorzitter. Hij is even aan het eten. Laat hem met rust. Nee. Gewoon een werknemer. Eten. <laughs> Wat vond je ervan? Um, ja, ik heb natuurlijk maar een klein stukje gemist, omdat ik een lekker pizza heb. Nou, daar heb je niks gemist hoor. Pizza is belangrijker dan muziek, hè? Mm, absoluut. Maar, um, Overall cijfer? Overall cijfer een lekker setje. En, eh... 6,2. Wat zijn de tips? Um, een controller kopen, want met een muis is niet te doen. Nee, dat is zeker niet te doen. <laughs> maar dat maakt het leuk, want het is dan even, even, ja, even moeilijk. Kijk, met de controller kan je twee dingen tegelijk doen. Nu mag je maar één ding tegelijk doen. Hey, voor hoeveel ben je om te kopen? um, Oké, is goed. Per uur, hè? Laat ik maar beginnen. Succes. Dank je. Zou je nodig hebben. Oh ja, het gaat al meteen verkeerd. Dat maakt die... Dit is gewoon dit is oorlogsvoering, hè? Gewoon al meteen het geluid uitzetten.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 Eh, Hé, Terwijl de juryvoorzitter nu uh, binnenloopt. Juryvoorzitter, ja. mag u naar de microfoon vragen? Ja. Terwijl we nog onze grote vriendinnen en vrienden achter ons horen. Dag, vriendjes. Nee, dat niet. is jammer. Welk cijfer gaf je mij voor een bepaalde overgang? Ook een 6,2. Uh, ehm, er zat één best wel mooi tussen. Op een gegeven moment dat je de drop van het nummer gebruikte je als overgang van het volgende. VJ, doe en... even in het Nederlands, anders begrijpt niet. Ik begrijp het wel hoor. op een gegeven moment was er dus even eh, een momentje, een cooldown, was het heel druk en dan ging het even rustig. En dat, die uitademing die gebruikte je voor het volgende nummer. En dat was op zich wel een bekend trucje. En dat ging op zich wel lekker. En in het algemeen? En dan het cijfer? Ah, nou, 6,2, eh, dus... 6,3. Eh, 6,4. Eh, en dat betekent dus <laughs> dat DJ, ik heb gewonnen. Ik heb dus gewoon gewonnen. Nee, dat is over één mix. Bij mij was het over alles. Ja, nee, nee, over het algemeen. Over het algemeen. Dus ik heb gewonnen, Mike. Hoe voelt het nou? Nou, ik heb DJ net betaald, dus... Echt? Ja. Ik denk dat, dat, dat, dat, dat Britney Spears je nog wel wat wil zeggen. Moet je het horen? I wanna scream and shout? Nee, wacht maar. dat is een stukje. ik heb het speciaal, ze heeft het speciaal met Will I Am voor jou opgenomen. Ah, oké. Vooral het laatste woord vind ze heel leuk om tegen haar te zeggen. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say no. Ze wil het van je zeggen, hoorde je dat? Ja, maar ze kwam er niet naartoe. Nee, want ze vindt jou niet belangrijk. Ik um, vind ehm, jou wel belangrijk. <laughs> Zo heb ik het weer recht gezet. Eh, we gaan nu gewoon weer over met, het, met <coughs> ons core business, zoals ze dat in de mediawereld noemen. Ja, even normaal, want uh, Juffrouw Mega Mini luistert nu echt. Muziek. Eh, bericht van dat ze luistert. Animal. Corner Maynard. Looking for a girl that we see, but now she's gone. so good even though she did me wrong. Oh. She knows what I want, but she's bad for me. She gets what she wants when she's touching me. I should've known better, but she took my self control. van de enige echte Corna Ik ben even gewoon een verhaal aan houden. Ja, dus? Daar praat je gewoon doorheen. Staat ja, dat is mijn beroep. Ja, ik hoor je wel hoor. Nee, ja, maar... Ja. Zitten jullie er klaar voor, jongens? Dit wordt het slechtste wat je ooit hebt gehoord. Hou je vast. Die wilden we al eh, ah. een uur in. Uh, eh, Mike, jij het, weer het weerbericht. Het weer. Het weerbericht. Voor de zoveelste weer. Keer bedoel ik. Ja, dat is leuk. Woordgrap. ZFM. Westkust. Weerbericht. Ja. Goede, goede, goede, goede, goede, goedenavond. Ja, wisselend bewolkt en schrale oosterwind. Nou mensen. Schraal, dat is niet uh, zonder pijn. Het, wissel, het is wisselend bewolkt, uh, het blijft droog. De oostenwind is matig tot vrij krachtig 4 tot 8 boven aan de kust. En op het IJsselmeer zelfs krachtig tot hard. Ongeveer heel erg koud. Echt dat je denkt van brrr, wat koud. De wind waait bovendien erg vlaggericht. Dus dan denk je opeens, hé, dan gaat weer een vlaag van wind voorbij. Dat is vervelend. Maar ja, het is koud. En harde wind gaat dan niet goed samen. Want gevoelstemperaturen in Noord-Nederland, is dus ook Noord-Holland... tussen de min 10 en min 15 graden voor morgenochtend. Ja, dan denkt u van, ik sta op en ik doe mijn jas aan... en ik doe mijn zomerjas aan en dan denk je van, eh, het is best wel koud. En als u in uw bikini wil gaan zwemmen, nou doe het niet. Of smeer u helemaal in met vaseline. Dat heb ik van, eh, van een weerman gehoord vandaag op het journaal. Dus eh, ga je naar buiten, smeer je in met vaseline. Kun je ook hele andere dingen mee doen, maar dat weten ze zelf wel. Zal ik jou ook even insmeren? <laughs> nou, daar heb je meer dan één potje voor nodig, kan ik je vertellen. Een potje? Een potje? <laughs> Jij onderbreekt gewoon mijn weerbericht voor dit. Sorry, ga verder. Heb je ooit wel als een nieuwslezer tegen een weerman horen zeggen... Zonnetje Joost heeft het beetje gaan insmeren. <laughs> Ja, heb ik ooit een nieuwslezer horen zeggen dat insmeren met vaseline. <laughs> dat Sasje de boer op opeens tegen Erwin Kool zegt. Nou, dat wil je niet zien hoor. Maar goed, we gaan verder met het... Sasja stopt ermee toch? Ja, weet ik. ZFM, Westkust, weerbericht. Ik ga niet overnieuw beginnen, maar ik ga gewoon wel door. Want morgen overdag is het vrij veel bewolking. En het kan ongeveer maximaal 2 graden worden. Eh, dan de rest van de week wordt het heel koud. Het gaat namelijk eh, vriezen en dooien tegelijk. S'nachts vriest het, morgens dooit het. Um, ja, en het wordt heel koud. En de rest van de weken ziet er ook heel slecht uit. Het blijft sowieso nog tot ongeveer volgende week. 1 april blijft het eh, ongeveer koud en warm tegelijk. Als je denkt, ik ga op een terras zitten achter een windscherm, nou dan is het nog wel lekker te doen. Maar daarbuiten is het echt totaal niet meer te doen. Tot zover het weer, tot de volgende keer met het weer. En ik vond dit echt weergaloos. Alweer? Weer. Ja. Weerkundige. hè? Dit is weer slechte grap. Ja, weer. Alweer. Ja, ja, ja. Maar goed, we gaan ook weer naar muziek luisteren. Eh, dat doen we... <laughs> ik ga echt stoppen. Ik, ik, Doei! Ik heb echt geen zin in. Het is zo slecht vandaag gewoon. Gewoon door jullie. Je had gewoon ehm, mee moeten gaan naar Nederland-Estland. Ja, maar dat gaat niet, want ik heb toch nog een voetbalteam. Ik moet zelf toch ook training geven. Ik moet mijn pupillen ook opleiden tot Nederlands elftal. Had je die mee moeten nemen? Had ik die mee. Trouwens, jij eh, trakteerde eens een keer op een eh, Nederlands elftal wedstrijd. Over, dat had ik ooit gezegd, hè? Ja. zou ik een keer met Limo naar de wedstrijd gaan? Had ik ook gezegd, maar dat zouden jullie zelf betalen. Eh, nee, dus heb niet gezegd dat ik ging tracteren naar een Nederlands elftal wedstrijd. Jawel, dat heb je wel gezegd. Wanneer heb ik dat gezegd dan? Toen je lam was. ik, ben nooit lam. Oh nee. ik eet het wel. Je bent wel zo mak als een lammetje. <laughs> nee. nou, nou heen ik die ook nog als een paardje. een <laughs> boerderij hier zo. In jou. Okay. Nou, maar Karim trakteert wel een keer op Nederland elftal. Was, weet je wat het probleem is? VJ die zet, zet, net een nummer voor mij klaar. Hè? ja. heel, heel even, naar, ik, ik laat de microfoon open. Even naar geluisteren. Als het lekker is, dan gooi ik hem gewoon helemaal open dan horen we alleen dit nummer. En als het niet lekker is, dan, eh, dan gaan we hem gewoon zo eh, terugpakken. Dan gaan we helemaal naar de kloten. Dan draai je gewoon als weekendhit, dat weet hij nog niet, draai je gewoon Kuikentje Piep. <laughs> gewoon als Weekend Dance zit in zijn uur. Gelukkig gaan we dus zo. En nu de Weekend Dance zit en is het de Duitse versie van Kuikentje Piep. Goed? Is dat afgesproken? Is goed. Alleen als het slecht is, hè? Ja, best. Dan gaan wij naar buiten. Jouw feestje. Komt-ie. zou hem iets doorspoelen. Nee, ik ga hem niet doorspoelen. Het is... Rust de radio. Zoals u nog nooit rust heeft gezien op de radio. Wilt u ook rust op uw radio? Kijk dan op www.rustopderadio.nl en krijg rust op de radio. Pakt u een deken en nog veel andere dingen en ga slapen op dit nummer. Het is heel irritant. Dus ga dus slapen. Uw ogen dicht doen. En denken dat u wakker wordt als u slaapt en toch luistert naar het muziekje. Als u denkt, is dit toepasselijk bij dit nummer? Dan denk ik van, ja. Als u denkt, is het al te laat? Is Denken de laat? mensen, luisteren niet naar deze, dit programma. u kunt uw radio niet meer uitzetten. De knop is kapot. En nog veel andere dingen. Oké, wat vinden we van dit nummer? Ja, lekker. Ik vind het nummer... Ga je gewoon, <laughs> loop gewoon de tijd te bespreken van de bus. Onder de, trein. trein. Ja, <laughs> Nog zitten in, in de stress, want wij moeten naar Nederland-Esseland. Stress? Dus, eh, en hoe laat gaat jullie trein? Tien over zeven. Dat dacht ik al. Ja, we moeten weten hoe lang we ongeveer lopen. Wil je het weten? Vijf minuten. Vijf minuten? Nou, ik denk dat je ongeveer... Uh, eh, Niet te bent. Eh, nee, nee, ik denk dat het minuut of zeven is. Ja, op jouw tempo. <laughs> <laughs> ik ga nog vaker mensen uitnodigen dat je denkt van... Uh, gezellig, hè? Ben gewoon We hebben zelf uitgenodigd, toch, dit keer? Dat is wel waar, ja. Waarom hebben jullie zelf uitgenodigd? Uh, we wilden jou eh, gezelschap houden. Jullie willen mij gewoon zien, hè? Ik snap het. Ik ben oh. gewoon... Jij ah. bent gewoon God, Karim. Dat heb je nou al tien keer gezegd, deze uitzending. <laughs> ja, dat klopt. Maar er is dan ook iets wat je kan doen, hè?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 Zeg maar wat je wil, dan wil ik sta erop, wat je wil, dan wil ik sta erop, wat Zeg maar wat je wil, dan wil ik sta erop, wat je wil. Ik neem je mee, neem je mee, op reis neem je mee.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 Echt mensen, toch? Ik, ongelooflijk. Ik heb nog nooit zo'n chaotische <laughs> uitzending meegemaakt als deze. Maar dat maakt niet uit, want ik vond het wel leuk. er zitten ook niet vaak zoveel mensen, denk ik, of wel? Nee. Hoeveel mensen zijn er? Twee, vier, vijf, zes. Zeven man. dat bedoel ik. En één vrouw. Gewoon. Dat is dus zes, zes man. ja, dat is waar. <laughs> Je bent echt niet helemaal... Wat zijn nou? Ah. DJ. Ik ben blij dat wij zo weggaan. Oh, bah. Ja, VJ is er ook al, helaas. Ehm, we gaan luisteren. Ik ga gewoon door. Ik zet jullie allemaal uit. Ik ga alleen zelf praten. We gaan luisteren naar de weekendhit. Dat is Michael Bublé met It's a Beautiful Day.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 <laughs> Oh mijn hemel. Basketbal. Je hebt in Engeland heb je de Splash-editie. Je hebt nu uh, Sterren Springland in Nederland, toch? En in eh, Engeland doet een oude basketbalveteraan doet mee met Splash. Celebrity Splash. En die is 65 jaar. die gaat dus van een duikpunk afspringen. bizar. Splash? Van de hel. Oh, Sterren Springen kennen jullie het gewoon? Ja. ja. Dat geweldige kwaliteit van, eh, van SBS. Maar goed, eh, dat, dat, is één grote wereld dit geworden. Wisten jullie dat? Ja, leuk. Reinhard Oenemans heeft heel veel geld ermee verdiend. Fantastisch. Wat zeg je dan? Ik, versta, ik hoor daar mensen praten, hier mensen praten en hier hoor. Ja, in Amerika, dat zei ik ook. Ik zei Amerika. Je zei Engeland. Je zei Engeland. Ik zei Amerika. hij zei Amerika. Hij zei Amerika. Hij zei Amerika. Ik zei Engeland, maar dat maakt niet uit, dames en heren rust in de show. Of toch niet? Radio is een Op de radio is een kuikentje. En een en een en een en een en en Op de radio is ook een Op de radio Amsterdam Tour kunnen we wel zeggen. Een oude gouden oude is uh, natuurlijk Human van de Killers. Daar gaan we nu naar luisteren.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 Dit is echt een eh, persoonlijk verhaal. Ik, was, ik ben zo verliefd op dit nummer, hè. Ik, ik vind het zo'n lekker nummer om te horen. Het is gewoon, eh, ja, ik weet niet. Ik, e- één woord is het. Het is gewoon goddelijk. Het is gewoon, eh, het mijn, mijn jeugd is het ook gewoon. The Killers en Human. we gaan luisteren tot slot naar Holes van Passenger. Lekker rustig. Nee, helemaal niet. Ik wil, ik wil Holes van Passenger. Om, om goed aan te sluiten op het uur na ons. Want het weekend is nu afgelopen. Tot volgende week. Dan hebben Mark van Rijswijk weer. En Frits Sissing over zijn ervaring met de koningin. Dat hebben we een weekje vooruitgeschoven. Piet Paulus komt ook even langs fietsen. Dus eh, genoeg reden om te luisteren. Oh ja, en zo natuurlijk in de mix to the max met mij en VJ en nog heel veel andere mensen. He told me about when his house down lost everything he owned.